De dader is overmeesterd. Zijn motief is nog onduidelijk. Ooggetuigen zeggen dat hij zomaar instak op de straatmuzikant die voor de supermarkt optrad. Daarna zou de dader de supermarkt zijn ingerend waar hij een klant verwonde. In Almelo zijn twee treinconducteurs mishandeld. Twee mannen vielen op het perron en in de trein een vrouw lastig. De conducteur sprak hen daarop aan. Op het perron in Almelo vielen de mannen de conducteur en een toegesnelde collega aan. De conducteurs raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De daders gingen er vandoor. De schade van alcohol aan het puberbrein is minder groot dan gedacht, blijkt uit een promotieonderzoek in Utrecht. De onderzoeker volgde meer dan 2000 jongeren over lange tijd. Daarbij ging het om een dwarsdoorsnede van de Nederlandse jeugd. Volgens de onderzoeksresultaten functioneerden de jongeren die alcohol drinken niet slechter dan niet-drinkers. Als het gaat om geheugen, impulscontrole en concentratievermogen. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid is kritisch over het onderzoek. Hij zegt in de Volkskrant dat als een paal boven water staat dat alcohol slecht is voor kinderen. Een Utrechts lid van Provinciale Staten van de PvdA heeft het partijlidmaatschap opgezegd. Het statenlid Bert de Vries is ook uit de fractie gestapt. Volgens hem is de PvdA niet meer activistisch genoeg en is er te veel invloed van de moskee. De Vries zegt dat de partij seculier is, maar wel elke verkiezing naar de moskee rent voor stemmen en moskeegangers op de kandidatenlijst zet. Het statenlid zegt verder dat de omgangsvormen in de fractie beschamend zijn... en dat hij is tegengewerkt door andere PvdA'ers. De Vries gaat nu als eenmansfractie verder. Het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Lokaal ook af en toe zon. Het wordt 1 tot 4 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Vanaf vrijdag wordt het minder koud. Dit was het NOS.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 A2 Eindhoven richting Utrecht bij Salbommel 9 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam. Daar staat tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp 5 kilometer. A6 richting Muiden 2 kilometer voor knooppunt Muidenberg. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen daar Er staat door een ongeluk tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein 5 kilometer. Bij Knopend Rotterpolderplein zijn twee rijstroken dicht. En verderop staat nog eens een keertje 3 kilometer bij Battenverdorp. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Nieuwendam en Zeeburgertunnel 2 kilometer een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer open. En tussen Knopend Koenplein en Knopend Nieuwe Meer staat 10 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden 6. En richting Den Haag staat 2 kilometer voor Den Haag Maas A20 richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. A27 vanuit Almere richting Utrecht bij Beeldhoven 2. En op de A28 richting Utrecht 3 kilometer voor knooppunt Rijnsweert.